Zeker 35 mensen die zouden zijn gedood en tientallen mensen eh, hebben ernstige brandwonden opgelopen. En de verwachting is dat die, aanval, dat die aantallen eh, nog wel verder zullen oplopen. De afgelopen tijd gebeurde het al vaker dat plekken door het leger als veilig werden bestempeld... maar dat er vervolgens alsnog raketten werden afgevuurd. Israël zegt dat ze inderdaad achter de aanval zaten en dat die gericht was op een Hamas-leider. Problemen op het spoor. De hele dag rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn door een kapotte bovenleiding. Gisteravond raakte die leiding beschadigd en de reparatie gaat de hele dag duren. Je kan omreizen via Zwolle en Deventer. Voor Oranje komt het EK nu echt dichtbij. Over 2,5 week begint het toernooi in Duitsland. En vandaag beginnen de voorbereidingen van het Nederlands elftal. Nog niet alle spelers zijn daarbij. Een deel heeft nog verplichtingen bij hun clubs. Overmorgen dan maakt bondscoach Koeman de definitieve selectie bekend. Voor de 24e keer heeft Galatasaray de kampioenstitel van Turkije binnengesleept. En dat zorgde voor een groot feest bij de fans, ook in ons land. In onder meer Amsterdam en Rotterdam gingen supporters gisteravond de straat op. En ook in Den Haag werd er flink getoeterd en feest gevierd. Istanbul won met 3-1 van Konyaspor... en daardoor maakte de grote concurrent Fenerbahce geen kans meer op het kampioenschap. Het weer nog droog met ook geregeld zon vandaag. Vanmiddag steeds meer wolken, met dan vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt zo'n 16 tot maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files de meeste vertragingen in Noord-Holland tot dit moment op de A7 horen richting Zaanstad... Bij de wegwerkzaamheden bij Purmerend staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting het zuiden... bij afrit Watergraasmeer is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht en dan kost je 10 minuten extra. En het is druk op de N9 Alkmaar-Den Helder. Daar wordt ook aan de weg gewerkt, ter hoogte van Sint Maartenzee.